Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het waren de 19-jarige man die afgelopen avond het NOS-gebouw binnendrong is nep. Dat meldt de politie. Volgens een woordvoerder was het wapen niet van een echte te onderscheiden. Het leek op een pistool met een geluiddemper. Hoe Tariq Z aan het nepvuurwapen is gekomen is niet bekend. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen avond gesproken met premier Rutte en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Op basis van de eerste informatie die Opstelte heeft gekregen... zegt hij dat het om een eenmansactie gaat. Tariq Zet kwam rond 8 uur het pand binnen. Hij had een neppistool bij zich waarmee hij een beveiliger bedreigde. Hij wilde naar de studio van het 8 uur journaal, maar werd door de bewaker naar een andere studio gebracht. Hij eiste zendtijd, maar wat hij daarin wilde zeggen is niet duidelijk. De student uit Pijnakker zit vast en wordt verhoord. Hij wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging en wapenbezit. Volgens verslaggever Martijn Bink zei de man dat hij geen terroristische motieven had en niet van plan was iemand te doden. Zet meldde dat hij van een groep hackers was, maar het is nog niet bekend uit naam van welke groep hij handelde. Nadat de man was overmeesterd, heeft de politie het Hilversumse NOS-pand uren doorzocht. Er is niks verdachts gevonden. Het gebouw is rond kwart over tien vrijgegeven. Hoofdredacteur Marcel Gelauf noemt het buitengewoon schokkend... dat iemand ondanks strenge beveiliging het NOS-pand binnen kon komen. Door de gebeurtenissen van afgelopen avond moet er worden nagedacht... over de veiligheid van het gebouw, vindt Gelauf. Volgens hem is het niet zo dat het pand slecht beveiligd is. Het weer, sneeuw en natte sneeuw trekt vannacht naar het oosten weg. Bij minimaal van min 2 tot plus 1 graden kan het door bevriezing glad worden. Morgenochtend in het uiterste zuiden kans op sneeuw.